De twee woonden met hun gezin in Jordanië. In 2007 werden ze geschorst. Uit afgetapte telefoongesprekken zou blijken dat de agenten fraudeerden. Later bleek daar volgens de AFNP niets van te kloppen. In het Oekraïense parlement zijn gevechten uitgebroken bij de stemming over een omstreden huurovereenkomst met de Russische marine. Anti-Russische betogers gooiden in de zaal eieren naar de parlementsvoorzitter. Toen die zich verweerde met paraplu's werden er rookbommen gegooid. Ook gingen parlementariërs met elkaar op de vuist. Uiteindelijk ging de stemming door en stemde het parlement in met verlenging van de overeenkomst tot het jaar 2042. In ruil krijgt Oekraïne een flinke korting op Russisch gas. De verkoop van bedrijfswagens in de EU is vorige maand voor het eerst in bijna twee jaar gestegen. In totaal werden er ruim 185.000 nieuwe voertuigen verkocht, een stijging van bijna 9 in vergelijking met een jaar geleden. Bedrijven kochten vooral meer busjes. De verkoop van vrachtwagens loopt nog steeds achter. Het bisdom Roermond schrapt de feestelijke openluchtviering van zijn 450-jarig jubileum. Vanwege de berichten over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk is nederigheid gepast, zegt het misdom. Het jubileumjaar wordt nu afgesloten met een mis met een aangepast programma. In de Zuid-Hollandse plaats Stellendam is een motorrijder zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 120 kilometer te hard reed. De man reed 197 kilometer per uur, waar 80 was toegestaan. Een automobilist in een Bugatti is ook gepakt. De man van 20 reed 80 kilometer te hard in de auto van zijn ouders. De Bugatti, ter waarde van zo'n 1,8 miljoen euro, is in beslag genomen.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 this time. you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, just come back.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 I won't let you down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 Misschien leven. Wat met potlood staat geschetst, kan met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 心。 a guess.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 home.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 heart beating fast. Cause you smiled and said you'd see me again.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 Walk like a blind man, and my eyes are open. And you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up. Het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Live. house more than Now think about it. I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. even where there in Tokyo. Tokyo. Back home down in Georgia, yeah. to New Orleans, but you always did the show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 gesprek. En misschien zie ik je ooit Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry. better now. Action.